Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Een nieuwe aanval van Rusland op Oekraïne. Vanochtend kwamen er raketten en drones neer op Lviv in het westen van het land. Minstens zeven mensen zijn omgekomen. Gisteren was er ook al een grote Russische aanval waarbij veel doden vielen. Volgens deze oud-topmilitair is het moeilijk om al die aanvallen op Oekraïne af te slaan. Het is zo'n groot land, het is zo groot als Frankrijk ongeveer. Dat krijg je nooit helemaal dicht met luchtafweer, dat kan gewoon niet. Kijk, Israël is een vrij klein land, dat kun je goed dicht timmeren. Oekraïne is zo groot, daar blijven altijd gaten zitten in de luchtverdediging. President Zelensky van Oekraïne is niet tevreden over hoe het nu gaat. Zijn buitenlandminister heeft vanochtend zijn ontslag ingediend... nadat gisteren ook al drie ministers onder druk van Zelensky ermee ophielden. De cameravrouw die tijdens het Songfestival in Zweden klaagde over het gedrag van Joost Klein... laat het erbij zitten. Het Zweedse Openbaar Ministerie liet eerder al weten dat er te weinig bewijs was om Klein te vervolgen. De cameravrouw gaat niet in beroep tegen die beslissing. Ze wil door met haar leven, zegt haar advocaat. Joost Klein mocht na de klacht niet meedoen aan de finale van het Songfestival. Tientallen mensen die afgelopen weekend meededen aan een zogenaamde drekrace zijn ziek geworden. Het gebeurde in het Friese plaatsje Heeg. Mensen moesten overgeven en hadden last van diarree... nadat ze door de slootjes en modder waren gebanjerd. Eén deelnemer is opgenomen in het ziekenhuis, schrijft de Leeuwarder Courant. En deze game is nu al niet meer te krijgen. Together, we're going to make our mark on this galaxy. De shooter Concord van Sony. Het PlayStation-spel lag nog maar twee weken in de winkel... maar is nu al uit de handel gehaald. Volgens Sony was er heel weinig belangstelling voor. Een Amerikaans persbureau noemt het een van de grootste flops ooit. Er is acht jaar aan de game gewerkt. Mensen die het al hadden gekocht krijgen hun geld terug. Het weer nog in het oosten grijs en regen of motregen. In het westen vaker droog en juist opklaringen met zon bij 19 tot 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. Files staan er nog op de A8 richting Amsterdam voor de knoop het 3 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging.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 Maar ik ben nog lang niet vleugellam, luisteraars. Ik ga nog even door. En eh, mijn eh, opvolger Hans eh, Wassenaar staat al in de studio. Hij is al binnen, ik heb zijn handtekening al. Nou, Hans zegt maar pincode krijg je niet. Nou, dat is weer teleurstelling. Wat gaan we doen in, de, in het derde uur van Duifstraat de Week door? Nou, de week is al doorgezaagd. Dat heb ik in het eerste uur gedaan. Dat heb je allemaal kunnen volgen. Als je op tijd op was natuurlijk. Sommige luilakken die leggen gewoon te bakken tot een uur of elf. Hè. Die worden nou pas wakker. Niet te geloven hoor. Dit weet je wie ook zo laat op was vanmorgen? Mrs. Robinson. Dat, dat ze nou altijd, joh. Maar uh, die gaan we straks draaien. We gaan eerst naar Homeward Bound. Railway station got a ticket for my destination. On a tour of one night stands, my suitcase and guitar in hand, and every stop is neatly planned for a poet and a one-man band. wish I was homeward bound. Home, where my thoughts escaping. Home, where my music's playing. Home, where my love lies waiting silently for me. Every day is an endless stream of cigarettes and magazines. Mm each town looks the same to me The movies and the factories And every stranger's face I see Reminds me that I long to be Homeward bound I wish I was Homeward bound Home where my thoughts escaping Home where my music's playing Home where my love lies Tonight I'll sing my songs again, I'll play the game and pretend. Mm -hmm. But all my words come back to me in shades of mediocrity, like emptiness and harmony. I need someone to comfort me. van uh, Simon Garfunkel. Ik zei het net al, ik ga zo nog Mrs. Robinson voor u draaien. Uit de film The Graduate. Ik weet niet of u die gezien heeft. spannende film dat eh, Dustin Hoffman, de acteur... een, eh, relatie krijgt met een mooie dame. Een wat rijpere dame. Maar die heeft ook een mooie dochter. En daar wordt hij later ook nog eens verliefd op. En, maar dan had die dochter er met een ander vandoor. En dan is hij zo in paniek en dan loopt hij een kerkje binnen aan het eind van die film, of Hoffman. En dan zegt hij eh, op het moment dat zij net wil trouwen met die ander van nee, nee, en helemaal paniek. Maar dan draait de bruid zich om, ze gooit haar eh, bruidsboeket weg... en dan stormt ze de kerk uit. Alsnog in zijn armen. Nou, hoe mooi is dat om mee te maken, luisteraars. We gaan naar de Band on the Run met Paul McCartney. Ja, die, die, die, eh, die kan nog aardig rennen, hoor. En de leden van zijn bandje ook. straks bij Cabaret. Ik ga nog niet zeggen wat het is, maar het wordt weer lachen. Duitsdag de week door. Stuck inside these four walls Hands on the Run. Eh, natuurlijk eh, bekend van eh, Paul McCartney. Ja, luisteraars. Een heerlijk stukje muziek vind ik zelf dan, hè. Dat mag ik zelf wel vinden? Ja, dat mag ik zelf wel vinden. er is namelijk nog veel meer in huis hoor, bij Duif. Alleen moet ik af en toe eens even zoeken wat, wat ik nou weer eens even voor u zal draaien. Want u denkt wel bij uzelf, van Duif, eh, waar haal je al die, eh, al die gouden ouwe nou vandaan? Nou, die heb ik eh, in mijn persoonlijke bibliotheek zitten, luisteraars. U denkt, ja, een bibliotheek, dat is toch een ding met boeken? Nee, nee, nee, oh, een bibliotheek kun je namelijk ook gebruiken voor een heel ander doel. Namelijk cd's verzamelen, lp's verzamelen. Want wat u net gehoord heeft van Walden en Muizelaar... dat stukje cabaret, ja, dat was gewoon... een LP, en die kan je hier in de studio ook nog draaien... want we hebben twee draaitafels en eh, je kan ze alle twee tegelijk gebruiken. Dat moet je niet doen, want dan hoor je alles door elkaar. Dat is natuurlijk niet, <laughs> dat is niet aangenaam. Eh, maar eh, ja, nou ja, dat dus, luisteraars. We gaan nog een stukje draaien uit de jaren 60. De Ronettes. Be My Baby. Be My Little Baby. Ik heb het beloofd aan uw luisteraars. Mrs. Robinson, hier zijn Simon en Garfunkel nog een keer. about you for our finds. We'd like to help you learn to help yourself. Look around you, all you see are sympathetic eyes. Stroll around the grounds until you feel at home. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. as you please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. secret, just the Robinsons affair. Most of all, you got to hide it from the kids. Cuckoo, cuckoo, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Ja, je kan de, de liefde... Kan, eh, weet jij dat ook, Hans? Dat je de liefde niet kan... Eh, eh, zeg maar... welke microfoon heb jij dan aan? Vier, geloof ik. Ik denk, ik denk dat ik vier ben. Ja, je bent vier. Ja, ik zit ook vier. Ja, je zit op vier. Ja, je bent, je bent in, in beeld. En je bent, je bent, maar meer bent op de radio nu. Hoe ja. vind je dat? Nou, dat vind ik wel leuk eigenlijk. Spannend ook. Ja, straks mag ik spannend doen, hè? Ben je zenuwachtig? Ja, nee, eigenlijk niet meer. Oh, Na twintig jaar radio heb je dat niet meer. <laughs> maar hoe denk jij erover? You can't hurry love. Je kan de liefde niet... Nee, dat kan ook niet. Vertaal ik het goed? Ja, nou ja, ik denk het wel. ja. ik zelf ben 55 jaar getrouwd. Dus ja, ik zeg er niks meer van eigenlijk. 55 jaar? 55. Eh, nog steeds en, en dat soort volhoudt, hè? Dat en, is ongelooflijk. En nog steeds gelukkig? Eh, eh, nou, ja, denk het wel. <laughs> Oh. Ik wel in ieder geval. Oh, dat mag er nooit wijfelen. nee, Nee, daar moet je mee oppassen. <laughs> daar moet jij heel erg mee oppassen. <laughs> Eh, we, we, gaan, eh, we gaan maar even lachen. Dat doen we met eh, Harry Jekkers. Vind je het leuk? Ja, dat vind ik leuk, ja. Ja, de Hagenaar. De Hagenaar, oh, ja. Oh, oh Den Haag. Precies, die is het. Stad, achter de duinen. Luisteraars, Harry Jekkers, speciaal voor u. Ik had in die heerlijke tijd maar eigenlijk één groot probleem. Wie was in godsnaam de lachende Piekela. En om een vreselijke nacht hier in Moerwijk ben ik daarachter gekomen. Ik lag in mijn opklapbed, bijna te slapen. Mijn broer lag in het andere opklapbed met een zaklamp de niet te lezen. <laughs> en in mijn verte hoorde ik het geruststellende geroezemoes van mijn vader en mijn moeder. Mijn vader was aan de beurt om te roezemoezen en hij zei... Lachende piccolo. Ik was meteen wakker, jongen. Ik zei, Paul, Paul, geef eens je ekken. Ik sloop in mijn pyjama op mijn blote voeten over het koude 50 jaren zeil door de gang heen naar de voorkamer en legde mijn oor te luisteren. En verdomd, mijn vader en moeder hadden het over de lachende piccolo. Mijn vader zegt, waarom wordt dat voor mij de lachende piccolo? Niet voor jou, zegt mijn moeder, voor de kleintjes. Hm, waar dan? In de linnenkast, zegt mijn moeder. Oh ja, zegt mijn vader. Aan jouw kant, die zit altijd op slot. Ah, mijn moeder doet niet zo flauw. Je weet net zo goed als ik dat de sleutel onder mijn kussen ligt. Mijn vader zei, dat hoor ik vanavond voor het eerst. Ze gingen door met ruzie maken, hè. Maar ik wist als jongetje genoeg. <laughs> ik sloop door de gang, ging de slaapkamer van mijn vader en moeder binnen... en begon onder het kussen van mijn moeder te voelen. En verdomd, daar lag de sleutel van de linnenkast. Eindelijk zou ik weten hoe een lachende piccolo eruit zag. Ik was bijna bij de linnenkast toen ik voetstappen hoorde op de gang. Ik verstopte mij razendsnel onder het bed van mijn vader en moeder en zag onder de franjes van de sprei de voeten van mijn broer voorbij komen. Hij sloop geniepig om het bed heen en begon ook onder het kussen van mijn moeder te voelen. Kut, hoorde ik hem fluisteren. Even bleven zijn voeten nog besluiteloos staan en daarna ging hij de slaapkamer weer uit. Ik greep meteen mijn kans. Ik kwam onder het bed vandaan, ging naar de linnenkast en deed de deur van mijn moeders kant open. En tussen allemaal rare, doorzichtige kledingstukken... die ik maar één keer had gezien... toen ik ziek was op maandag aan de waslijn... <laughs> begon ik te zoeken naar iets wat op een lachende piccolo leek. Maar hoe ik ook keek, van beneden tot boven... nergens was er nou maar iets wat in aanmerking kwam... om al op een lachende piccolo te lijken. Kwaad deed de deur dicht, deed de sleutel in mijn pyjamazakje. Ging weer terug naar mijn bed. En ik zeg tegen mijn broer, die alweer lag te lezen met die zaklamp van hem. Ik zeg tegen hem, wat deed jij in de slaapkamer van Pama? Hij zegt, hoe weet jij dat nou? Ik zeg, nou ben jij gevlult? <laughs> Hij zegt, wat was jij dan? Ik zeg, nou, ik lag onder het bed. Ik was op zoek naar de lachende piccolo. Ik had hem, geloof ik, bijna, maar hij, hij, hij was er niet. Mijn broer zei, nee, dat snap ik ook nog wel. Hij begon weer minzaam te lachen. Hij zei, dat kan ook niet, want de lachende piccolo heb ik. Ik zeg, mag ik hem zien? Heb jij hem? Waar is die dan? Mijn broer zei, helemaal niet. Jij krijgt hem niet te zien. En jij, nou heb ik het door, jij hebt die sleutel. Op met die sleutel, klein, hè? En voor het eerst voelde ik, ik zag het aan zijn ogen, dat ik macht had. Ik zeg, jij krijgt die sleutel niet. En als je hem afpakt, ga ik keihard roepen... Lachende piccolo, hij zegt, houd je kop, houd je kop, houd je kop. Dan mag je hem wel zien. En toen kreeg ik de lachende piccolo te zien van mijn broer. Tot mijn verbazing deed hij de encyclopedie 80 bladzijden verder open. Haalde er twee tijdschriften uit die duidelijk uit de leesmap kwamen. Maar die ik nog nooit had gezien qua formaat. Heel gek formaat. Hij zegt, hier, lach aan de Ik deed het eerste tijdschrift open, dat heette De Lach. Nog nooit gezien. Never. Nooit. En het andere blaadje heette De Piccolo. Ook nog nooit gezien. De Lach en de Piccolo. Lach en de Piccolo dan mis ik nog de lach en de, de lach en de kraag Alles had ik me voorgesteld bij een lachende piccolo, jongen. Maar niet twee van die stomme blaadjes, zeg. In de lach stonden blote meiden. Nou ja, bloot. Met badpakken van hier tot Tokio. En in de piccolo stonden rare mopjes met tekeningen die ik niet eens snapte. Van vrouwen die heel raar op schoot zaten bij mannen, omdat ze moesten overwerken. zegt tegen mijn dus dit is dan alles. De, de, lach en, de, en de, de, lach en de Ja, zegt mijn broer. Ik zeg, maar waarom worden die dan voor ons verstopt? En mijn broer zei, hij snapt ook nergens en reet van, mijn kleine. En toen kreeg ik van mijn broer in de veilige 50 jaren seksuele voorlichting. Jezus Christus. ik kreeg meer te horen dan mijn lief was, Bijvoorbeeld dat vrouwen en meisjes niet zomaar vrouwen en meisjes waren maar in feite lekkere derde. dat dat ding tussen mijn poten er niet alleen voor was om mee te plassen... maar dat je er hem bij een vrouw of meisje ook in kon dalen. en er kwam er wat uit en dat heette een kwakkie. en alles bij elkaar heette het in zijn geheel neuken. Ik zeg, get voor een dennis, zeg! Ik zeg, Paul, hebben pa en ma dat ook gedaan, joh? en mijn broer zei, ja, twee keer. en die van kaas twaalf keer. Dat zijn vieze rikken, joh toen ik dat voor het eerst hoorde, hoe de vork in de steel zat... in die vijftiger jaren tijd, de oudere mensen in de zaal weten dat nog wel... hoe moet ik dat nou aan de jongeren uitleggen? Dat was schaamte en schuld. Je, hoe moet je dat nou... Als je in je broek keek om je ballen te tellen, was je al de lul. Het was een vreselijk. En dat die vieze dingen die je voor elkaar moest verbergen... dat je dat dan in elkaar moest schuiven. En dat je daarvan kwam... ik wou er niks mee te maken hebben. Toen. Ik zei, gadverdamme, wat een gorrigheid. Zeg, ik zeg, hier heb je die lach en die piccolo en die domme rotsleutel erbij. Donder op met die viezigheid van je. En terwijl mijn broer sluipend op weg ging om de lach en de piccolo, de vieze blaadjes uit die tijd terug te leggen op de geheime bergplaats in de linnenkast, bleef ik als klein jongetje alleen en teleurgesteld achter. Het was de eerste keer dat een heel mooi beeld, een lachende piccolo, wegviel. En dat in de plaats daarvan gewoon een hele eh, naakte waarheid kwam die ik niet mooi vond. Ik was echt de weg kwijt. Het was het eerste sprookje wat ik kwijtraakte. Eh, ik kon niet naar mijn vader en moeder voor houvast, want dat was geheim. Ik moest het zelf zien op te lossen. Maar ik was echt in paniek. Het was een moeilijk moment in mijn jonge leven. Ik zocht naar houvast en opeens wist ik waar ik het houvast moest voelen. En waar ik het moest vinden. Onder mijn matras. Daar lag de Donald Duck. Dat was tenminste een gezellige, leuke, ouderwetse doorsnee eend. Die deed dat soort gore viezigheid allemaal niet. Ik ging lekker veilig in mijn Donald Duckje lezen. He, he, he. Daar knapte ik wel van op. Maar opeens, door het verhaal van de lachende piccolo... was voor mij op traumatische wijze de Donald Duck voor eeuwig verziekt. Want voor het eerst viel het me opeens op Die hij geen broek aan had, hè? Hij liep door die verhaaltjes in zijn blote reet. Alsof hij hem overal direct in kon duwen. Zo liep hij op. De Donald Duck was voor mij voor eeuwig verziekt. En die Katrien Duck, die was helemaal niet te vertrouwen. Die had het wel drie keer gedaan. Kwik, kwek, rekwak. girl, what you doing down there? Dancing alone every night while I live right above you. I can hear your music playing. I can feel your body swaying. One floor below me, you don't even know me. I love you. matches on the ceiling if you want me. Mm, twice on the pipe. If the answer is no, oh my sweetness means you meet me in the hallway. Whoa, twice on the pipe means you ain't gonna show. is attached to my heart Read how many times I saw you How in my silence I adored you And only in my dreams did that wall between us come apart Oh my darling Knock three times on the ceiling if you want me mm -hmm. Twice on the pipe answer is no. Oh, my sweetness means you meet me in the hallway. Oh, twice on the pie means you ain't gonna show. you'll meet me in the hallway. Rescue Me, Red Mij. Dat heb ik ook wel nodig. Ik sta hier met Hans Wassenaar in de studio en ik, ik moet gered worden, luisteraars. Want die, ja, een levensgevaarlijke man is dat. Hè? Die eh, loopt met messen rond en zo. En, eh, <laughs> nee, hoor. nee hoor, grapje. Een eh, zeer vriendelijke collega, altijd behulpzaam. Dat hoort ook. Onder collega's, je hoort elkaar te helpen. En hij zegt, nou, nou, nou, als je nou zo'n leuke wil draaien... dan moet je eh, I will follow him draaien van eh van Peggy March. Nou de doe. Love him, I love him, I love him. And where he goes, I'll follow, I follow, I follow, I will follow him. must follow him. Ever since he touched my hand, will follow him. follow him. We gaan even de country in, dat doen we met Kenneth Heath. Even de stikstofproblemen oplossen in de country. Dat konden ze in de jaren 60 veel makkelijker als nu. Nu eh, debatteren ze er alleen maar over, maar toen pakten ze het ook aan. Hè. baby, you wanna wat jij van mij niet weet. Ik ben eigenlijk die urban spaceman, wist je dat? Wat ben jij? De Urban Spaceman. En ja, volgens mij wist ik dat wel. Maar dat zag je toch al? ja, ja, ja. ik <laughs> had als een mooie eh, ruimtehelm. Ja, ja, precies, ja. ja. ja. Moet je die in je auto ook op, of niet? Eh, ja. Ja? Ja, tegen, ja, mijn auto is ook net een vetbike. Oh. <laughs> hey, maar luisteren. Eh, weet jij, nou als ik die Urban Spaceman zeg... van wie, de, wie dan de, de zanger of de groep? Of... Geen idee. Nou, dat weet jij. Ik wist het ook eh, niet, maar eh, dat, eh, de, de, de, bonsdok, de bondsdok Pup. Kun je na? Ja, het, staat, niet helemaal, staat in beeld, dus ik kan het niet helemaal lezen. Wacht, ook de Bonsdok Doe Da bent. Kijk. De, de dat is hem. Zo. Met die Urban Spaceman. Nou, we, gaan we gaan er naar luisteren. Ja. We gaan luisteren naar Bobby V. En die eh, heeft ervaring met nachten, speciale ervaring met nachtenluisteraars.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 rijdt nooit waar ik straks naartoe loop als ik hier straks de studio uitloop. Waarschijnlijk naar je auto. Nee, <laughs> ja, ja. maar dan eh, loop ik naar eh, het geluk terug. Oh? I'm walking back to happiness. Ah. Ken je Helen?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 say that I won't be home anymore. for something happened to me while I was driving home, and I'm not the same anymore. Oh, I was only 24 hours from Tulsa. That is when I saw her as I pulled in outside of the small motel. She was there, and so I walked up to her, asked where I could get something to eat, and she showed me where. Oh, I was only 24 hours from Tulsa. Only one day away from your arms to the cafe your arm. The jukebox started to play, and night turned into day as we were dancing closely. All of a sudden, I lost control as I held her charms and I caressed her, kissed her, told her I'd die before I would let her out of my arms. Oh, I was only. 24 hours from Tulsa. Only one day away from your arms. I hate to do this to you, but I love somebody new. What can I do when I can never, never, never go home again? Ja, ik moet het met een instrumentaaltje uit, luisteraars. Want ik heb nog slechts één minuut te gaan. En dan eh, gaat mijn collega Hans Wassenaar u eh, nog eh, meer van goede muziek... hoe zeg je dat? dat gaat hij u toedichten. Dat gaat hij voor u draaien. Dat is u allemaal gegund. Dat duurt dan Hans tot twee uur. Tot twee uur maar liefst. Hij heeft vergunning tot twee uur, hè Hans? <laughs> vergunning tot twee uur. Nee, maar luister, het zit helemaal goed. Eh, dus die, die eh, lekkere gouden muziek die gaat straks gewoon twee uur door. Daar ben ik heel blij mee. Ik hoop dat u ook blij met mij was vanmorgen. Duifzaag de week door. Eh, het was weer een uitzending ja, waar ik met plezier naar terug kan, kan kijken. Ik hoop u ook. Ik heb de week doorgezaagd. Hans die maakte gebaren hier nog even. Want die is ook nog even voor me aan het zagen. Nou ja, het was al door hoor Hans. Ik neem afscheid van u.